De Verenigde Staten hebben opnieuw gewaarschuwd dat er militair wordt ingegrepen als Noord-Korea niet stopt met het maken van kernwapens. Amerika zal alles doen om Noord-Korea af te schrikken, zei de Amerikaanse ambassadeur bij de VN. De waarschuwing is een reactie op de laatste rakettest van de Noord-Koreanen afgelopen dinsdag. Het gaat om een raket die mogelijk Alaska kan bereiken. De komende dagen zal de VS met nieuwe sancties komen tegen Noord-Korea. India heeft zijn eigen wereldrecord boomplanten verbeterd. Vorig jaar werden op één dag 50 miljoen bomen geplant. Dit jaar waren het er ruim 66 miljoen. Aan de actie die zondag werd gehouden deden ongeveer anderhalf miljoen mensen mee. De boomplantdag past in het klimaatbeleid van India, dat na China en de VS het land is dat de meeste broeikasgassen uitstoot. De regering heeft beloofd dat zo'n 6 miljard euro wordt uitgetrokken voor het aanplanten van nieuwe bossen. Dat komt bij elkaar neer op ongeveer 95 miljoen hectare bos, ruim 23 maal de oppervlakte van Nederland.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 had called.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 起来！ for you, that's what I like. Tell me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 you need build to lives. I better run and chase, and I will find.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 doesn't matter where we all go. It doesn't matter if the same road. It's naturally.